4 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Frankrijk heeft de Senaat een omstreden wet goedgekeurd... die het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar stelt. De wet leidt tot grote woede in Turkije. In 1915 zijn volgens de Turken veel Armeniërs om het leven gekomen... maar er zou geen sprake zijn van massamoord op deze bevolkingsgroep. Nadat de Franse Tweede Kamer in december had ingestemd met de wet... bevroor Ankara alle diplomatieke betrekkingen met Frankrijk. Nu ook de Senaat akkoord is, zal de spanning tussen beide landen verder oplopen. Iemand die in Frankrijk de Armeense genocide ontkent... kan een boete krijgen van 45.000 euro en een celstraf van maximaal een jaar. Een Amerikaanse sergeant die betrokken was bij de moord op 24 Iraakse burgers heeft een schikking getroffen. Hij heeft bekend dat hij nalatig is geweest bij de actie in de Iraakse stad Haditha in 2005. Het OM heeft in ruil daarvoor zwaardere beschuldigingen laten vallen. De sergeant kan nu maximaal drie maanden celstraf krijgen. Volgens de aanklagers ging de militair zeven jaar geleden in Irak door het lint... na de dood van een vriend bij een bomaanslag. Hij en zijn collega's schoten 24 ongewapende burgers dood. Zeven ondergeschikten die in de zaak werden vervolgd gingen al vrij uit. Mexico trekt omgerekend zo'n 2 miljard euro uit om de gevolgen van de droogte aan te pakken. In het noorden van het land heeft het al maanden nauwelijks geregend. Het is de ergste droogte in 70 jaar. President Calderon heeft een noodplan gemaakt om de regio te helpen. Hij stuurt drinkwater en levensmiddelen en neemt maatregelen om de infrastructuur te verbeteren. Het weer in Mexico is de laatste jaren extreem. In 2010 viel er juist veel te veel regen. Het weer in het noorden kans op buien, minimaal tussen 4 graden aan de kust en rond het vriespunt in het binnenland. Overdag eerst zon, maar vanuit het westen bewolking en tegen de avond gaat het in Zeeland regenen. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Het is twee over vier s'nachts en u luistert naar De Nacht op 1... waarin we de afgelopen twee uur gepraat hebben over opvoeding. Eh, vele mensen kwamen aan het woord en... Eh, nou ja, eigenlijk is de enige, de enige clue die ik eruit kan trekken... is dat toch iedereen ook maar gewoon zijn best doet om er wat van te maken. Ondanks de omstandigheden het kan eh, een, een, zieke moeder zijn, het kan eh, gescheiden ouders. Eh, dat je ook zelf uit elkaar gaat wanneer je kinderen krijgt. Er kan een hoop gebeuren in een mensenleven, maar uiteindelijk kun je ook weer niets meer doen dan, dan gewoon je best. En er proberen om voor je eigen kinderen er te zijn. En ik had toch wel het idee dat de meeste van de bellers daar, daar zich ook ontzettend voor in probeerden te zetten. Het derde uur van de nacht op één, misschien luistert u vaker, dan weet u het, dat is vooral muziek.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 Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show. you learn. Nou, ze zingen precies eigenlijk eh, wat er gebleken is uit het afgelopen, uit de afgelopen twee uur. Je leeft en eh, door het leven leer je allerlei dingen. Eh, zeker ook als het gaat om opvoeding. En deze twee die zijn erg blij met elkaar. Father en een friend. Nou, dat is toch mooi als dat, als dat zo kan. En mocht u nou denken, waar waren al die strijkers en, en cello's? Ja, het was even niet de uitvoering met het Metropoolorkest zoals ik dacht dat die er was, want die stond even niet in de computer. Maar deze was niet minder mooi uh, van Elaine Clark. Ik vind het een eh, erg eh, fijne artiest. Hij speelt zijn grootste hits in, een, eh, in ja, toch verfrissende nieuwe arrangementen... samen met het Metropoolorkest. Het, het album kunt u wel gewoon kopen, allemaal online. En het is allemaal opgenomen in de Heineken Musical. Kon u dus helaas niet iets van laten horen, behalve... ja, dat was wel een ander nummer, Blow Me Away. Maar ik denk, ja, dan schrikt u zo wakker uit uw bed. Dat moeten we ook niet hebben. Dus ik koos ik toch voor deze mooie rustige uitvoering van Father and Friend. Volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Steve Harley en Kaki Rebel. En het heet Judy Teen. I know you know that this way leads me out. Outside, too bright, you're within, I'm without. You're within, I'm without. All make mistakes. We, do. I, learn from you. we do. I learned from you. We all make mistakes, but we do. I learned from said, brother, I'd like to help you. Money is too tight to mention. Ze nummer eh, geïnspireerd door de grote recessie. En dan niet die van nu, maar die waar eh, Engeland in zat in de jaren 70 en 80. het gaat over iemand die op, het moment, eh, op dat moment van het schrijven van het nummer geen geld heeft. En zijn buren en vrienden die zitten in hetzelfde schuitje. Financiële ellende, waar Simply Red over zingt. Het volgende nummer heeft ook een verhaal. Dat is het nummer IGY. En dat is een nummer van Donald Fagan. En die vormde samen met Walter Becker de groep Steely Dan. En die groep is eh, nog steeds actief. Maar dat waren ze ook al in, eh, in eh, begin jaren 80. Alleen in 1981 toen gingen ze eventjes uit elkaar. Donald Fagan die schreef toen IGY, wat staat voor International Geophysic Year. Het internationale geofysische jaar. Dan denk je, wat is dat misschien in, in vredesnaam? Nou, dat was een, een jaar en dat stond eigenlijk in het teken van een internationaal forum... voor de wetenschappelijke studie van aarde en haar natuurlijke rijkdommen. Ja, je moet het maar weten. Extra reden om goed te luisteren naar de tekst van het volgende nummer IGY. Safe to Stay van Puma. Zoals je dat eh, op zijn Engels uitspreekt. In Nederland staat er gewoon Puma. Ehm, waar we hierna naar gaan luisteren, dat is eh, Bluff, maar niet alleen Bluff. Want eh, zoals u misschien wel weet, is Bluff niet uh, wars van een, een, ja, een samenwerking met een internationale andere club. En we kennen bijvoorbeeld allemaal nummer samen met de Counting Crows, Holiday in Spain. Maar in 2006 hadden zij een album eh, waar ze eigenlijk zoveel mogelijk internationale artiesten hebben opgezocht om mee samen te werken. Umoja en de bekendste, bekendste nummer van, die, eh, van het album is Aanzoek zonder ringen. Maar er stonden ook andere mooie nummers op die plaat. En één daarvan, dat is het nummer Hemingway samen met Eliades Okoa. voorbijgangers van ver.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 You Gotta Be wordt ook gebruikt in de romantische comedy Good Deeds... met Tyler Perry in de hoofdrol. En dat is een film, als u denkt ik ken hem niet, dat kan kloppen... want die komt nog uit op 24 eh, februari in Amerika. En even later zal die dan ook hier wel weer verschijnen. Het volgende nummer eh, waar we naar gaan luisteren... dat heeft niet een hele positieve titel maar is toch een erg mooi nummer van Keith Marshall. Het heet Only Crying. a good feeling. Something's gotta hold. Ik ben helemaal aan het uh, meeswingen in de studio met Ella James. Het was het nummer Something Got a Hold on Me van haar vierde album Top Ten. En ja, misschien heeft u het gehoord, misschien niet. Dan moet ik nu, eh, nu het droevige bericht melden. Ella James is overleden op, eh, op 25 januari. nee, dat kan niet. Dat staat hier fout. Want het was, het was vorige week volgens mij. Of pas. Ja, toch? Nee, ben technicus niet. Nee, volgens mij is zij vorige week... Nou, in ieder geval, is, ze is er niet meer. En dat is treurig, want wat een, eh, wat een fantastische vrouw is dat. Ze is 73 jaar geworden en overleden aan de gevolgen van een eh, longontsteking. En zij was, nou ja, voor echt ontzettend veel artiesten was zij een inspiratiebron. Waaronder voor Beyoncé, hoewel die niet zo blij mee was. night I said these words to my love. I know you never even try love. Come on, come on, come on. do I always have to say love? So come on, come on, ooh, come on, come on and please, please me like I please. I don't want to sound complaining, but you know there's always rain in my heart. I do all the pleasing with you, it's so hard to reason with you. Why do you make me blue? Last night I said these words to my love. I know you never even uh, try love. So come on.